Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Twee jongens zijn computerinbraak bij KPN in januari. Het zijn een jongen van 17 uit Barendrecht en een 16-jarige uit Australië. Dat heeft het OM bekendgemaakt. KPN maakte in februari, weken na de computerinbraak, bekend dat het bedrijf het slachtoffer was geworden van hackers. Die konden inbreken doordat KPN verouderde software gebruikte. KPN sloot tijdelijk mailadressen van klanten af omdat namen en wachtwoorden op internet stonden. Maar die bleken weer afkomstig te zijn van een computerinbraak bij een webwinkel. Tegen verslavingsdeskundige Keith Bakker is zeven jaar cel geëist. Het Openbaar Ministerie vindt ook dat hij tien jaar niet als hulpverlener aan de slag mag. Bakker wordt verdacht van verkrachting van en andere seksuele handelingen met cliënten van hem. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze willen schadevergoedingen van 1000 tot 40.000 euro. Het OM vindt dat die moeten worden toegewezen. De uitspraak is 20 april. Benzine en diesel zijn in Duitsland s ochtends vaak duurder dan s avonds. Het verschil kan wel 14 cent per liter zijn. Dat blijkt uit onderzoek door de automobilistenorganisatie ADAC. Die zegt dat er s ochtends veel getankt wordt door mensen met een pasje van de zaak. Die letten niet op de prijs. In Nederland komen zulke prijsverschillen op één dag niet voor. Wel zijn er onbemande tankstations die een happy hour hebben, waarin de prijzen een paar cent lager zijn. Bij de overval op Brinks in Amsterdam vorig jaar juni is 12 miljoen euro bekendgemaakt, buitgemaakt. Dat blijkt uit stukken van het Openbaar Ministerie. Bij de overval op het geldtransportbedrijf werden automatische wapens en explosieven gebruikt en er ontstond een Wild West achtervolging. De politie moest de daders bij Eindhoven laten gaan. Twee verdachten zitten vast. Dan nog het weer. Vanavond is het helder, maar vannacht ontstaat lokaal wat mist. Het wordt een graad of 3. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 25 files, bij elkaar 120 kilometer. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, voor de afrit Bunschoten 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidsendam en Dorp 7. A10 West naar Zaanstad, bij de Koentunnel 5. A10 Zuid richting Amersfoort, voorknopend Amstel 5 na een ongeluk, maar de rijstroken zijn daar weer open. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem bij Driebergen 4. A15 vanuit Europoort tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 7. A15 richting Nijmegen tussen Sliedrecht West en de afrit Arkel 13 na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn daar weer vrij. A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum 4.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 Ik struin de straten af voor dag en dag. Er is niets dat ik niet doe de snelweg van de spijt. Spelen winden met een nieuw idee. En zoals ik zoek jij ze voorbereid. Ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zegt het jij mijn liefde voelt. Tot jij mijn liefde internet. www.zfmzandvoort.nl Yo, my name is Dr. Alban, the MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Swimix, give me some drums.